Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen in Griekenland zijn gevlucht voor natuurbranden. Het zijn de heftigste branden in 30 jaar tijd. De brandweer is al dagen met man en macht aan het blussen, maar het vuur is nog altijd niet onder controle. Deze vrouw woont op Evia, dat is een groot eiland in de buurt van Athene. Alles staat er in de fik, maar toch zijn er vandaag pas voor de eerst blusvliegtuigen ingezet. Zij vindt dat de hulp veel te laat op gang is gekomen. We, were all alone. Three days now we were all alone. Nobody helped. No one. People need help. Need help. They lost their, homes. They lost their jobs. They need help. Zelf is ze ook haar huis kwijtgeraakt. Bij de branden in Griekenland zijn tot nu toe twee doden gevallen. De man die donderdagavond in Krukius in Noord-Holland is ontvoerd... is mogelijk voor iemand anders aangezien, dat zegt de politie. Niets wijst er volgens hen op dat hij in het criminele circuit is betrokken. Omdat de man nog steeds niet is gevonden is er voor de Gouden Tip een beloning uitgeloofd van 15.000 euro twee mannen uit Nederland zijn vrijdagmiddag gearresteerd op het vliegveld van Kreta. Volgens Griekse media misdroegen de mannen zich tijdens hun vlucht van Duitsland naar Kreta. Zo wilden ze geen mondkapje dragen en hadden ze te veel gedronken. Het vuur is uit. De Olympische Spelen zijn nu echt voorbij. Sivan Hassan won voor Nederland twee gouden en een bronzen medaille. En ze mocht net de vlag dragen bij de sluitingsceremonie. Het is uh, ongelooflijk. Het is fantastisch. Eh, ik heb echt nooit meer gemaakt. Hoe was het voor je om met die vlag naar binnen te lopen? het is bijzonder, echt. Ik, ik voel me gewoon extra kracht en eh, extra energie. En eh, die is echt gewoon eh, ja, bijzonder. De Spelen in Tokio waren een groot succes voor Nederland. Team NL haalde in totaal 36 medailles binnen. Dat is een record. Het weer nog, af en toe wat zon, maar vooral buien vandaag. daar kan ook onweer bij zitten. Morgen is het opnieuw wisselend, ochtends zonnig. Daarna trekt het wel dicht en zijn er pittige buien bij 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Diemen. De weg is daar dicht en je moet dus omrijden richting Amersfoort. Dat doe je door de borden Utrecht te volgen over de A10, de A2 en de A9.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 comfort. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Een be. Yeah. lekker begin van het derde uur van Zandvoort op eh, zondag zondagmiddag. Ja, nu kan ik het weer eh, zeggen, want het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort. de Jazz Clean samen met Clean Bandits en een hit van alweer een paar jaar geleden. Dat was Rada B. Het derde uur alweer, eh, Albert-Jan. De tijd vliegt weer voorbij. En wat gaan we nu drie allemaal doen? Over eh, een tweetal platen hebben we tijd voor Pit Report. We kijken even terug naar de Formule 1 race in Hongarije. Uh, over de stand van zaken. En eh, we gaan dan ook eens even kijken bij de bookmakers. Want eh, die, die, hebben natuurlijk, die wedden op alles. Hè? Wie tweede wordt, wie derde wordt, wie eruit gekegeld wordt en noem maar op. Maar die hadden natuurlijk allemaal Max Verstappen hoog in het vaandel staan. Maar na de crash en na misschien nog een gridstraf die hij krijgt... omdat die motor vervangen moet worden... liggen, de, percentages weer de andere kant op. En is, is het aantal Lewis Hamilton boekies is, eh, is weer toegenomen. daarover meer. De tactiek van eh, Mercedes werkt dus, de blijkbaar. van Mercedes die werkt heel goed zelfs. Eh, goed, uh, Report over een tweetal platen. Half vijf hebben we tijd voor het dier van de week. En die luistert naar de naam Levi. En het gedicht, in het, het gedicht van de dag om kwart voor vijf brengen we een ode aan het radiomaken. Dat klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren. Jazeker. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook de komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. En ik ben benieuwd eh, met het eh, dier van de week straks om eh, half vijf. Want ik kwam het dier van de week toevallig tegen op Facebook, Albert-Jan. Ja, het Facebookpagina. Ja, ja, Levi die heeft een eigen Facebookpagina. En er was gisteravond al keurig netjes in zijn zondagse pak. Dus dat beloven wat straks om half vijf. Het dier van de week. Nou, deze beste man eh, Dan Hartman ken je uiteraard van Relight My Fire. En dit was een ander grote hit van hem uit de jaren 80, We Are The Young. En vanuit gaan we naar nieuw, ja, de nieuwe single van Helene Fischer. Atemloos door die nacht. En daar klinkt het ook een beetje naar eh, de nieuwe single samen met eh, Louis Fonsi. Ze is helemaal klaar samen met Louis Fonsi voor de zomer. Met Vamos a Marta. I'm missing too long.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 En Bam was A. Marten. Een, eh, ja, een plaatje om eh, lekker in de zomerstemming te komen. Nou, het weer nog. CFM, Race Radio, <laughs> Pit Report. Dat, dat zie niet echt mee. Maar goed, we hebben toch een bescheiden zonnetje zo op deze zondagmiddag. En het is kwart over vier geweest, dus Pit Report maar. Red Bull teambaas Christian Horner vindt dat de Autosportfederatie FIA moet kijken naar de huidige opzet van het budgetplafond in de Formule 1. De schade voor zijn team loopt de voorbije weken lelijk in de papieren. Op Silverstone was er een keiharde crash van Max Verstappen. Twee weken later viel Sergio Perez in Hongarije uit naar een mispeer van Valtteri Bottas. Ook de auto van Verstappen liep veel schade op. Daarnaast werd duidelijk dat de Honda-motor van Perez eveneens afgeschreven lijkt te kunnen worden. Verstappen was in Boedapest al toe aan zijn derde krachtbron... omdat de Japanse leverancier na de kwalificatiesessie een scheur ontdekte... veroorzaakt door die klapper in Engeland... bij meer dan drie gebruikte motoren krijgt de coureur, ja, een gridstraf. Horner gaat er niet vanuit dat Verstappen en Perez die sanctie dit jaar eh, ontlopen. De kans lijkt me heel klein, al dus de teambaas. Het is de harde kant van het racen. Valtteri schatte het verkeerd in en schakelde beide auto's van ons uit. Daar zal Mercedes wel blij mee zijn. Hij heeft een gridstraf van vijf plekken gekregen voor de volgende race op Spa-Francorchamps. Maar op dat circuit heeft hij dat na een paar rondjes wel weer hersteld. Dit is heel frustrerend. De laatste weken hebben we enorm veel pech. Extra zuur voor Red Bull is het budgetplafond van 145 miljoen dollar... dat dit jaar is geïntroduceerd in de Formule 1. Maar dit is niet waar die cap voor is. We, wij betalen de prijzen voor, terwijl het zijn, incidenten zijn waar we niets aan kunnen doen. Voor Honda is dit ook frustrerend, want het ligt niet aan de betrouwbaarheid van de motoren. Wat het eh, budgetplafond betreft zal de FIA hier echt naar moeten kijken... want wij zijn nu de dupe, maar de andere teams kunnen daar ook last van krijgen. Horner was nog enigszins blij dat Hamilton slechts als derde in eerste instantie eindigde in Budapest. Gelukkig maakte Mercedes een blunder met de strategie. Doelt hij op het feit dat de regerend wereldkampioen niet direct de pitstraat indook voor droogweerbanden naar de herstart. Daarnaast hield Fernando Alonso Lewis goed op. Het leek eh, wel of hij voor Red Bull reed. We zullen blijven vechten. De voorbije weken heb je gezien dat het snel kan omdraaien. Nou, en zoals u weet is eh, Vettel, die tweede eindigde, uh, gedisqualificeerd. Dus ook daar had uh, Hamilton weer mazzel mee en steeg daardoor naar de plek 2. Max Verstappen baalde natuurlijk als een stekker naar de Grand Prix van Hongarije... waarin hij als tiende eindigde. Het besturen van zijn beschadigde RB16B noemde hij extreem moeilijk. Het zit zeker niet mee, maar het is allemaal buiten onze schuld om. Twee races achter elkaar word je door een Mercedes afgeknald... al dus Verstappen doelend op de crash in Silverstone... na een touché van Lewis Hamilton. In, Boekar in Budapest tikte Valtteri Bottas Lendl Norris van achteraan... waarna de Brit inreed op de rechterkant van de auto van Verstappen. Dit was gewoon een hele lompe actie van Valtteri. Balen, maar daar kan ik niks aan veranderen. Ik heb er nog wat eh, van proberen te maken... maar de auto was totaal niet meer te besturen. Als je de hele rechterkant kwijtraakt, verlies je heel veel neerwaartse druk. Lompe acties van andere mensen hebben mij tot nu toe veel punten gekost. Lewis Hamilton blijft bij, heeft bij het ingaan van de zomerstop... de grootste kans om de Formule 1 wereldtitel op te eisen. Dat concluderen de voornaamste wetkantoren de strijd om de Formule 1-titel dit seizoen uh, ongemeen spannend. Lewis Hamilton en Max Verstappen strijden om elke centimeter... wat in Groot-Brittannië resulteerde in een grote klapper van een Nederlander. Er valt nog geen pijl op te trekken wie in december met de hoofdprijs aan de haal gaat. Ook de grootste wetkantoren weten het niet. Het monumentum wisselt continu, blijkt uit een onderzoek. Inmiddels gaan de boekmakers weer uit van het, voor de titel van Lewis Hamilton. Na de chaos in Hongarije schat men de kansen van een Brit op 59% in. Eerder dit jaar was men echter overtuigd van een wereldtitel voor Verstappen... want na zijn zegen van Oostenrijk had de Red Bull-coureur volgens de wetkantoren liefst 81% kans op de titel. Eerder in mei, na de Grand Prix van Spanje, was het precies omgekeerd. Daar werden de titelkansen van Hamilton op 80% geschat. Binnen twee maanden was dat percentage gekelderd naar 27%. Inmiddels is de zevenvoudig wereldkampioen dus weer favoriet. Kortom, ook de experts en de analisten van de grootste wetkantoren... durven hun geld niet te zetten op een van de twee titelkandidaten. Kijken we nog even naar de stand in het WK. Nou, door al dat eh, eh, gedoe is Lewis Hamilton momenteel leider in het stand van het wereldkampioenschap met 195 punten. Gevolgd door Max Verstappen die op 187 punten blijft hangen. Drie vinden we terug Lando Norris met 113 punten... en op een vierde plek Valtteri Bottas met 108. Teammaat Sergio Perez van eh, Max Verstappen vinden we dan weer terug op een vijfde plek met 104 punten. De volgende race staat gepland voor zondag 29 augustus... en wel op het circuit, eh, de Grand Prix van België... op het circuit van Spa-Francorchamps. En een week daarna, zondag 5 september... komen ze allemaal naar Zandvoort. Zet het alvast in uw agenda, als u dat nog niet gedaan heeft. Oké, dankjewel Albert-Jan. En hoe zit het nou met eh, dat eh, protest... wat het team van Vettel je hebt eh, aangetekend. Wanneer wordt daar een eh, uitspraak eh, van verwacht, ik weet dat? Ik heb er nog geen uitspraak over, anders had ik dat wel gemeld. Want dat schijnt nog te lopen, maar... Dat zou ook weer kunnen schelen namelijk in de punten hè, die, ja. die Hamilton voorstaat. Dus. Klopt, maar dan ben je echt zo'n zo, zo cijferanalist, zeg ik het netjes. Maar goed, dat maakt er niet zoveel uit. Maar... Nou ja, ze vechten voor elk punt, weet je wel. De snelste ronde is tegenwoordig ook belangrijk om die te hebben. Want dat ene puntje, ja. je weet maar nooit zou het verschil kunnen maken. als, Max straks een, een, eh, nog eh, weer, eh, laten we zeggen, een gridstraf krijgt... omdat hij de motor heeft vervangen... Ja, dan heb je natuurlijk ook weer... Eh, het Lewis hebben het ook weer baat bij. Want dan zal hij ook weer meer punten gaan, gaan scoren. Uiteraard. Ik, ben, ik, ik, word, ik word zo langzamerhand een hele kritische Formule 1 fan. Ja, en als dan eh, je auto met duct tape eh, vastgeplakt moet worden... en dat je dan toch nog de tiende plek en uiteindelijk de negende plek... dan door de disqualificatie weet te halen... is dat een prachtige prestatie van Max Verstappen. En dat blijkt maar weer, dat hebben ook diverse mensen gezegd... dat duct tape, dat, dat is toch wel over het algemeen wonderspul, hè? <laughs> Heb jij ook een rolletje thuis liggen? Nee, wij, wij hier in de studio wel. Meer, ja, meerdere. ja dat hebben we zeker nodig. <laughs> nee hoor, dat eh, komt altijd eh, van pas. Eh. dus zorg dat je zo'n rol in huis hebt. je weet maar nooit waar je hem voor nodig hebt. Misschien ja, eh, laat je... Oh ja, dat was vroeger trouwens ook al eh, met, eh, met mensen die kochten voor een paar honderd gulden een auto. En dan moest de bumper vastgeplakt worden met duct tape. Dat weet ik toch wel. <laughs> en de uitlaat ook later. Maar ja, dat smolt natuurlijk zo weg omdat het veel te heet werd. Wij gaan weer muziek draaien. Seth Jenko is hier. Glad to know you. You in upon my life and haven't lost me yet. Took the turkey to the carving knife. What you is what you A fraction of the sums day we thought would never disco klassieker van Chef eh, Jenko En Glad to Know You. De Olympische Spelers zitten inmiddels eh, op, eh, Albert-Jan. En gisteren hadden we het er ook over. Die dochter van, je weet wel, Bruce, die heeft het toch goed gedaan. Want ze heeft zilver gehaald tijdens het paardrijden... met de landenteams voor Amerika... en een zilveren medaille voor Jessica Springsteen... Jawel, dus eh, nou, hij heeft ze heel goed gedaan. En eh, ik wist niet eens dat ze zo eh, fanatiek aan het paardrijden was. Jij wel? Ik ook niet. nee. Wordt ook pas van de week. Ja, ineens komt ze naar boven. Maar papa Bruce is uiteraard ook heel trots op zijn dochter.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 En inderdaad, zijn eh, dochter Jessica heeft tijdens de Olympische Spelen dus een eh, mooie, prachtige zilveren medaille gewonnen met paardrijden. Het is bijna half vijf. Van het paard gaan we naar de hond, de hond. En wel een, een, hond die in zijn zondagse kleding momenteel op de bank zit te wachten op je. Ja, en hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Levi. Ik ben een gecastreerde reu van net drie jaar jong. Vanwege privéomstandigheden ben ik hier in het asiel terechtgekomen. Hier kon ik echter niets aan doen hoor. Naar mensen ben ik afwachtend in het begin. Ik vind het snel wat spannend. Als, als ik je en ken, dan ben ik eh, een blij ei. Lekker knuffelen en spelen vind ik leuk. Omdat ik een beetje afwachtend ben, zoek ik een thuis zonder kinderen. Naar mannen heb ik nog wat meer spanning, dus ik zoek iemand die mij hierin begeleidt. Met de juiste sturing moet dit geen probleem zijn. Ik loop netjes aan de riem en ik luister goed. Andere honden daar heb ik niet zoveel mee. Ik ben liever bezig met mijn baas. Voor worstjes doe ik een heel veel en dat doe ik dan graag voor je. Even op huis passen kan ik goed en ben eh, netjes zindelijk. Lekker wandelen is een van mijn favoriete bezigheden. Heeft u een plekje voor mij vrij en kunt u mij goed begeleiden... dan hoor ik graag van u. En waar verblijft Levi? Levi verblijft momenteel in het dierthuis Kermeland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl want ook Levi verdient een thuis. En kijk ook even op de Facebookpagina van eh, Dieren Thuis uh, eh, Zandvoort of Kennemerland. Daar staat een hele mooie foto van eh, Levi in zijn zondagse pak. En dan kan je zien uiteraard hoe het dier van deze week eruit ziet. En ook dat hij op dit moment heel netjes gekleed is. Dus speciaal voor deze zondag 8 augustus... about making your mind up. Don't let your indecision take you from behind. Trust your Don't let others change your mind. you to burn it up make another flyby night. Get a run for your money and take a chance and it'll turn out right. when you can see how it's gotta be. You're making your mind up. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Quavo. ja. ja. taking some time and I've been keeping to myself I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else But your love, it hit me hard Girl, yeah, you're bad for my health I love the cards that I've been dealt Do you feel the same as well? You know I used to be in one deep Now I'm free People want me for one thing That's not me I'm not changing the way that I used to be I just wanna have fun and get rowdy One Coke and Bacardi Sipping lightly When I walk inside the party Girls on me me. F1 type Ferrari, six kiss speed. Girl, I love it when your body grinds on me, oh, yeah. baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, that down, girl. But when you hit the ground. Yeah, yeah when you hit the ground. You know since the day I met you, yeah You swept me off my feet You know that I don't need no money When your love is beside me Yeah, you opened up my heart And then you threw away the key Girl, now it's just you and me And you don't care about where I've been You know I used to be in one deep Now I'm not free People want me for one thing That's not me I'm not changing the way that I used to be I just wanna have fun and get rowdy On coke and Bacardi Sipping lightly When I walk inside the party girls on me. F1 type Ferrari, six kiss speed. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Baby, now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Scoop that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Scoop that down, girl. Love when you hit the ground. She gon' strip it down for a thug, yeah. Strip it down. Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bought the seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah We draaien hem weer eens eh, voor je. Deze zit van alweer een paar jaar geleden. Je that down. Op Albert-Jan, ben je er nog? Jazeker. Jazeker, maar... Uh, wil, wil, je nog wat melden of uh, zeg nou, van nou, we gaan op naar het gedicht? Ik denk, nee, nee, nee, we even rustig aan. We hebben, ik zit even te kijken we hebben nog de tijd. De medaillespiegel. Kijk, uh, ja, zevende plek, hè? Mooi. Ja, maar voor ons, eh, op de op, op, op eh, eerste plek is natuurlijk Verenigde Staten geëindigd met 39, laten we zeggen met 113. Totaal heb ik het dan over. En dan de tweede China, ook een groot sportland, 88. Drie Japan, 58. Vier Groot-Brittannië, 65. Vijf de, de Russische afgevaardigden met 71. Zesde Australië met 46. En op zeven Nederland met 36 punten. Nou... Als je dat rijtje dat soort landen eh, op een zevende plek staat... dan mag je apen trots zijn voor een Waar een klein land groot in kan zijn. Ja, en hoeveel hele grote landen wij achter ons eh, houden. Dat is niet normaal. Nee, Frankrijk staat eh, achter ons, Italië staat achter ons. dus, nee. Duitsland net voor ons, hè, geloof ik. Ja, die staat op de zesde plek, dacht ik. Nou, of vijfde? Ik bericht, bericht al net al even weer aan de kant geschoven. <laughs> maar ik zal voor de zekerheid nog even kijken. Oh, boem, eh, even kijken. Achtste Frankrijk en negende Duitsland. Negende, dus, dus eh, ook nog... Eh, die laten wij achter ons. Dus wat dat betreft, nee hoor, een prachtige prestatie voor Nederland. Mooi, zometeen het gedicht van de dag. Dan gaan we het hebben over radio maken. Wat we al 31 jaar doen hier in Zandvoort. En daar zijn wij uiteraard trots op. CFM, goedemiddag. dat waren de zonnige klanken uit de jaren 80 van de, eh, de Miami Sound Machine, oftewel Gloria Estefan. Je hoorde haar en eh, ze eigenlijk, hè, moet ik zeggen, als uh, band met de Bad Boy. We gaan op naar het gedicht van de dag. Vandaag een ode aan het radio maken. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar dit duet tussen David Krent en Jackie Graham. En Could It Be I'm Falling In Love? een eh, mooie eh, romantische eh, duet zo op de zondagmiddag bij CFM. David Grant en Jackie Graham en Could It Be I'm Falling In Love. Het is kwart voor vijf geweest. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. En vandaag een ode aan radio maken. In de jaren zestig hoorde ik een stem hij kwam niet uit de hemel en niet uit de hel. Zoveel mooie woorden. Ik wist niet wie het was. Die stem. Die stem kwam uit een doosje. Een doosje op de kast. Mijn moeder zei, dat is de radio. Ik dacht, het is een wonder. En ik kan mijn hele leven niet meer zonder zonder dat wonder. Ik hou van de radio. Ik kijk nooit meer tv. Al die stomme spelletjes, wat moet je daar nou mee? Geef mij maar de illusie van een stem die ik niet ken. Ik hoor de stem alleen voor mij. En de rest, de rest denk ik erbij. Ik hou van de radio. S'morgens word ik wakker met een stem die mij omarmt. En s'avonds, Avonds ga ik slapen met een stem die mij verwarmt. Ik zie het liefst de wereld met mijn ogen dicht. En de ideale liefde is een liefde die tot niets verplicht.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 Helemaal geweldig en het past gewoon ook. En het klopt helemaal, het hele verhaal van Harry Chapin. En vandaar dat we hem ook draaien natuurlijk, hè. Achter het gedicht van de dag. Nou, nog twee platen en dan gaan we alweer weg. Is het alweer vijf uur. Een van die twee is deze. let me tell you something. The sisters are not going for that no more. Cause we realize two things that you aren't doing anything for us that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So you'd better think, think. There was a time deze gauw oude single van Link Collins is voor heel veel andere platen later ook weer gebruikt. Hè? Dat uh, sampletje wat jij even net uh, nadeed trouwens, eh, Albert-Jan. <laughs> dat is inderdaad door heel veel platen later ook gebruikt als sample in, het, in, in hun eigen plaat, zeg maar. Geweldige single eh, Link Collins en You Better Think. Het zit er alweer op, deze uitzending van eh, Zandvoort op zondag. Nou, zonnetje is weer gaan schijnen. Dus, eh, Niet getreurd, Zandvoort op zondag wordt aanstaande dinsdag... en in vervolg iedere dinsdag als er Zandvoort op zondag is, herhaald. Zo is het. we zijn er weer op dinsdag. Van 2 tot 5. Van 2 tot 5. Dus als je nou dinsdag luistert, hele fijne dinsdagavond. En uh, alles fijne zondagavond. Ga je vanavond nog wat leuks doen? Eh, ja, ik ga nog even naar de highlights van de eh, Olympische Spelen kijken. Ik moet nog een beetje Bord op schoot, hè? Ik moet een beetje afkicken. Nee, nee, keurig op, op tafel. Maar ik heb tv eh, niet op schoot, gewoon tv en dan aan tafel. Eh, eh, heerlijke eh, Olympische Spelen kijken. Nou, geniet ervan. En, zomergasten, hè? dat vind ik ook altijd... kijk, kijk, kijk. Ja, maar dat is wel een hele avond zitten, hè, is dat? Ja, maar het wordt morgenochtend, krijg je het vervolg. En gaan ze dan ook nog een samenvatting uitzenden? Of, <laughs> of moet je echt dan die, al die uren kijken, of niet? vanavond trouwens ook nog een hele mooie voetbalwedstrijd, hè? Barcelona tegen... Juventus. Nou, nu je het toch over voetbal hebt, hoe vond je PSV gisteren? Briljant. Goed, hè? Ja, ik had, goed, goed, goed. Bedoel, ik bedoel, ik ben gelukkig FC Groningen fan. Dus het maakt niet uit of PSV of Ajax is. Maar ook in de voorbereiding... Eh, dat was trouwens wel leuk, hè? Eh, in de voorbereiding... Eh, Ten Hag had gezegd, ja, we hadden te weinig voorbereiding. Zei de coach van, van PSV, zei van, dan nou, had je eerder moeten beginnen. <laughs> briljant antwoord. Oké, nee, nee, maar PSV is lekker begonnen dit nieuwe seizoen. Ja. Dus ja. Nou, laten we hopen dat het spannend gaat worden tussen PSV en Ajax. En, ik, ga ik ga niet meer met je nee, hoor hoor. dat de rest ook een beetje bijblijft eh, in ieder geval. Dat het niet eh, Ajax en eh, PSV en dan heel veel later de rest wordt.